Gert met het NOS-journaal. Drie dagen na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund... groeit de twijfel over de authenticiteit van de brief waarin de aanslag wordt opgeëist. In de brief wordt de suggestie gewekt dat de aanslag het werk was van moslim-extremisten. Het Duitse OM had al twijfels en nu plaatsen ook islamwetenschappers vraagtekens bij de brief. Zo vinden zij het vreemd dat er geen IS-symbolen worden gebruikt en dat er eisen worden gesteld. Verder zeggen ze dat moslim-extremisten na een aanslag nog nooit een brief hebben achtergelaten. Het Duitse OM heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Er wordt ook rekening gehouden met een actie van links- of rechtsextremistische groepen. De Turkse president Erdogan weigert de Duits-Turkse journalist Yücel vrij te laten. Hij stelt dat de correspondent van Die Welt in werkelijkheid een PKK-terrorist is. Erdogan zei tegen een Turkse tv-zender dat Yücel niet wordt uitgeleverd zolang hij president is. Volgens hem levert Duitsland ook geen terrorismeverdachten uit aan Turkije. Yücel zit sinds eind februari vast. Hij wordt verdacht van volksopruiing en terroristische propaganda. Duitsland noemt de aanklacht absurd. De Eritrese conferentie in Veldhoven gaat definitief niet door. De rechter in Den Bosch heeft in een kort geding besloten dat de burgemeester het recht had de bijeenkomst te verbieden vanwege verstoring van de openbare orde. Op de conferentie zou een vertrouweling spreken van de Eritrese president. Eritreërs die tegen de conferentie protesteerden zeggen dat de man de afgezant is van een dictator voor wie zij juist zijn gevlucht. <clears throat> Hackers van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE kunnen meekijken met het betalingsverkeer in 120 landen, meldt de hackersgroep Sharebrokers. De Amerikanen zouden zo proberen vast te stellen waar terreurorganisaties hun geld vandaan halen. De NSE zou onder meer kunnen meekijken met het betaalverkeer van ABN AMRO en ING. Het weer vaart het noordwesten regen. Morgenochtend breekt de zon soms door.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 Ik ga even kijken. Nou, ze zijn nog niet begonnen. Tot die tijd, uh, totdat ze gaan beginnen, zullen we wat muziek gaan draaien van ze om alvast in de stemming te komen. En zodra ze daar gaan beginnen in de lichtfabriek in Haarlem, zullen we het live gaan ehm, uitzenden voor jullie. Eerst gaan we luisteren naar wat eh, nummers van hun wat op eh, online te vinden is. Op de diverse streamingdiensten. Dan moet je denken aan deze van eh, Galway Girl. Van Rapalje heb ik het dan over. Hun, ze gaan het klaarmaken om daar zo direct in de lichtfabriek in Haarlem... hun mooie uitzendingen, mooie opvoeringen te gaan doen. to do? If her hair was black and her eyes were blue. And I'd see her dance, and I gave her the world. Down the soft tail prom with a Galway girl. down on the day I ate, eh, I eh. And she asked me up to a flat out town on a nice hot day I eh. And I asked you, friend, what the fell to do? If her hair was black and her eyes were blue. And I took her hand and I gave it a twirl. And then I lost my heart to the Galway girl. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie er zijn. We zijn hier twee jaar geleden geweest en we zijn hier weer. We mochten terugkomen, daar zijn we heel blij om. En ik, eh, er is een reden dat ik nu eerst wat ga zeggen. En af en toe wat speel. Er kan namelijk eh, de radiozender eh, Z of C, ja Z of C, hetzelfde. FM Zandvoort hun volumes instellen. Want we gaan namelijk live, live op de radio, voor de mensen die, die niet kunnen komen vandaag natuurlijk werd op de radio gezegd, kom maar lekker langs en kom gewoon kijken. Want het is natuurlijk mooier. Live is altijd beter dan radio, daar ben je erbij. Deze prachtige locatie. Ik vind het echt een schitterende zaal. De hele omgeving is te gek. En eh, we zijn blij dat we hier mogen zijn weer. Twee jaar geleden hebben we gezegd, oh hier willen we zeker terugkomen. En eh, als zometeen uh, eh, CFM Zandvoort hun stream en hun live uitzending hebben ingesteld... dan kunnen wij zo beginnen met het optreden. En alle mensen die nou aan de radio zitten bij CFM. Leuk hè, ik praat tegen, tegen heel andere mensen dan tegen jullie. <laughs> ik was net tegen het publiek aan het praten, nu praat ik in de niks. En ik praat nou naar de mensen van CFM Zandvoort. Veel plezier met het optreden van Rapalje. not where it's coming from. Follow me, I'm many man, me to the cold in the morning. Hey, to the cold, they're walking, yeah, tonight the drums are beating, yeah. You're walking I with me, gang to the calls in the morning. Come now to the music as you word, and the sway by fire and sun. Can he flee like a frightened bird? Don't please this in the morning. Should he call I hear this? Chance I would will be a bit. Turning me horse in readiness, the gang think of me in the morning. When you go by walking, yeah, tonight the drums are beating, yeah, you're walking, I would wait to get to the calls in the morning. Hey! naked, be a bloody body. Jenny calls it done with Katie smiling. What is your man? Delicate and did he can? Let's him on the morning. Days when you call by walking, yeah, tonight the drums are beating you. You're walking, I would be. Eight till it in the morning. Come now, Jenny, where it play. Come with an easy, we don't have free. I leave your man in six state. Early in the morning. We're good, Jenny, I've got six racks gonna claim us. And a Never come home and break me legs. I bid you all goodbye. Days when you call my walking years, and I the drums are beating you. You're walking out with me to get to the goals in the morning. Hey, when you call my walking yet, and I the drums are beating you. You were walking I would wait to get to the goals in the morning. William gaat zo een nummer, eh, nummer spelen over, eh, over de tijd dat, eh, dat ik samen met William avonturen beleefde. En dat hij mij eigenlijk heeft laten zien hoe wild het leven kan zijn. Ik was altijd heel, heel braaf en wel opgevoed. En William heeft daar een eind aan gemaakt. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. As he roofd out. Altijd graag, joh. Altijd graag. Dankjewel. petit vermelho. Panam, me, honey, oh, yeah. All my pretty fair maids. you, me, honeys, oh, the answer me, quite honestly. We are mommy's darlings. Well, it's here I, I, but I didn't die ain't home in area. Well, we come to me mummy's house, da, so they shining clearly. Oi, we come to me mummy's house, da, so they shining clearly. I open I let you in, the devil is the one to hear us. He meets your eye, and I didn't die. I ain't home in an area. So I went to the house in the middle of the night, and the moon was shining clearly. Oi going to her house in the middle of the night when we're shining clearly. She opened all she let me in, and there was a to hear us, we made the mean silly eye, but I didn't die. Dying for my little area. She took me horse by the bridle in the bed and led him to the stable. And she took me horse by the bridle in the bed, led him to the stable. His picture over his hand, horse. Mother didn't die, died from malaria. She took me by her lily white hand and led me to the table. And she took me by her lily white hand, led me to the table. Let's pitch away the sunny boy. to me. When will we get married? When the rose hills make Christmas bells, I was surely ready to meet Suri and I didn't die. Dying home. Oh. Oh. It was early in the morning, up for the rooster trouble. Up came a battlefield man, and love his captain fell. Jenny's the two charges, and stole away me leaving. I couldn't shoot me water, so a prisoner he was taken. My shouting, Well, I take me dagger and I drive it deep in Geneva, shouting yabba doo yabba da. me daddy o, weg val me daddy o, oh. and whiskey and gin, on a shouting yabba doo yabba da. soul. Give me the light, that's gone. Sing me a song of a land that is gone. Mountains of rain and song. All that was good, all that was fair, all that was me has gone. Shall we all end up in some ways like the rings in last night's glass? But we take a stance again, let's not think about the ends. Never mind the strangers, cause I'll always be your friend until the end. We've crossed the seas together We've had our ups and downs. we can further we have agreed for the county go with town. You never open top tomorrow, or if it all just dances. Never mind the strangers, cause I'd always be your friend. shore. That's the way it goes. I've been shaking, rocked and rattled, taking jobs and muddy blows. And as the swing beat me, the guitar, playing a steel while the but I'm never mind the strangers, cause I'll always be your friend. was a some night drinking Gabriel's pour Every soul that's welcome in On this fine summer's evening When the blue of night descends Never mind the strangers Cause I'll always be your friend I've been too impressed. But it doesn't lead a day at home when you put it to the test. But at least we took the challenge, and we didn't just pretend. Oh, no, no never mind the strangers, cause I'll always. We don't. Zo, die zit er al. zijn het is eh, heel goedkoop meer Capo d'Astro of zo. Ik heb eh, vorig jaar nog een Capo zo gekort. Dat is voor mij een van de eerste die ik gekort heb. Ik heb vroeger heel veel sessies gespeeld in pubs. Ik had altijd heel veel capo's. Die dus, nam ik dan per ongeluk mee. Dat is een stemapparaat en zo. Capo, dat ding waar die bovenop zit. Dat is als je een vreemde taal zingt. Dit eh, nummer is een eh, Scotland Story. En het gaat erover uh, hoe Schotland groot is geworden. niet vanwege het Engelse beleid. Nee, het land, blijft altijd zo klein, hè? We eh, door invloed van veel buitenaf, dat eh, heel veel mensen Schotland zo interessant vonden, dat ze allemaal heen zijn gegaan. De Italianen, Pakistan, Indiërs, uit Rusland, al zijn mensen naar Schotland gegaan. Waardoor het land geworden is wat nou Schotland is. Scotland Story. Meg from West Donegal. You came to Glasgow with nothing at all. You fought your landlord in the African cause. As you came to Glasgow with nothing at all. Abraham Caleb from Phoenix you came. You are heading for New York, but at least where you stayed. You build a great business that benefits all. Since you came to this land, nothing at all. In Scotland's story, I hear that it came from Bill and the Pate and the Angle and Dane. Where are the Irishmen, Jews, and Ukraine? Whether in my little story and or just the same. Angelo dreams of the day Where Italian kids in the grass market play. And they burned all the shops when the boys went to war. But old oh, Joe's a big man and he forgave all. his Scotland's story I read that it came from Gale and the Picts and the Angle and Lane. And where all the Chinese and Indian names. Well, I read my little story and we're just the same. Christy McKay, how I learned of your name how you traveled south from Delhi one day. They erased the whole family in one room they said. And the the line is instead of your name. In Scotland's story I told and it came from Gill and Pate and the Angle and Dane. But a poor Irish girl who could not write her name. But she's in my own story and we're just the same stories the immigrants came from Gale and the Pigs and the Angle and they from Hungary and Transylvania and from the Ukraine. But I read story and we're just the same. Cause your scholar's story is we're just the same. is this place we've come to? We don't know what to say. We long to see each other and the frightened of the day. You met me in a better place. You want me to the hill. Could have been so good for the children. I know we could be still. up coming up in the time. You couldn't have coming up in the time. You couldn't have coming up in the time. But Not if you try. Oh no. Not if you try. Oh no. We have 500 Christians between me and you. But if you look into my eyes, my love. Tell me what you feel. Is it something you're not sure of? Is it something to live and find? Or is it just another case of the right thing at the wrong time? You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. Here's the way my You couldn't have come in בינתיים You couldn't have come in בינתיים Not if you try oh Not if you try oh Not if Wij eh, we hebben wat nieuws online. Ik hoef tegenwoordig niet meer zo heel veel te praten en te vertellen bij optredens. Is fijn hè? Rustig hè zo. En daar heb ik een nieuwe oplossing voor gevonden. Ik lul jullie tegenwoordig de oren van het hoofd in het Engels op ons YouTube kanaal in de Rapalje Show. Ja, dat is iets nieuws. Dan nemen we vragen van jullie, eh, maar dan uit de hele wereld, jullie. En er zijn vooral mensen, veel mensen uit Brazilië op de een of andere manier die ons heel veel dingen vragen. Dat we binnenkort naar Brazilië toe gaan op, voor een, uh, een toertje, een paar concertjes. Volgens mij zitten we meer in een vliegtuig dan dat we überhaupt wat van Brazilië zien. Want Brazilië is groot en we spelen door het hele land. Dus dat, eh, dat is alsof je, nou ja, volgens mij is het, volgens mij is het wel vijf of tien keer zo groot als Europa. En, eh, maar ik mag tegenwoordig heel veel praten in de Rapalje Show. Dus als jullie vragen hebben, opmerkingen, iets willen zien. Of heel belangrijk mij een t-shirt willen sturen van een, iets leuks. Want ik, ik heb kleding nodig thuis. Dan trek ik die aan op de show Of uit. Eh, we zien wel, ja, we zien wel. Maar eh, dus als jullie eh, ook op de radio natuurlijk, op, op C Radio Zandvoort. als jullie nou ook wat beelden willen hebben bij het geluid. dus online op YouTube is de Rapalje Show op dit moment. Zonder komt een nieuwe uitzending. Laat ik zien hoe je een trekzak stemt. Alsof dat interessant is. Ja. En het, het leuke is, mijn trekzak is dus nu... Kijk, dit is dus leuk, een beetje tijdreis. Aanstaande zondag zien jullie hoe mijn trekzak gestemd wordt, die nu gestemd is. En een keer daarna speel ik met mijn fluitje. Mijn fluitje. Fluitje van de Dus David doet geen t-shirt. Kort keeltje. Een heel kort keeltje. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een bos. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Laat het bij aan. Drinken we samen en niet alleen. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Laat het bij aan. Drinken we samen en niet alleen zullen wij werken, zeven dagen lang. Zullen wij werken voor elkaar. Wie zullen wij werken, zeven dagen lang. zullen wij werken voor elkaar. Want is er werk voor iedereen. Dus werken we samen, zeven dagen lang werken we samen. en niet alleen. Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen, zeven dagen lang werken we samen, niet alleen. wij vechten voor ons belang. En zullen wij vechten, en lang. En zullen wij vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterker. En we samen en niet alleen. Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterker. we samen en niet alleen zullen wij eten. Zeven gaan zullen wij eten, dus bij mij aan. Zullen wij eten, zeven gaan We zullen wij eten, de schep mij aan. Voor het genot van iedereen, We zitten we samen. Snij het zwijn maar aan, eten we samen, dus schrijf mij aan. Voor het genot van iedereen. We zitten we samen, snij het zwijn maar aan, eten we samen, dus schep mij aan. met elkaar. Is zullen wij zingen, zeven versen lang. Is zullen wij zingen met elkaar. Dit is een lied voor iedereen. Dat zingen we samen, zeven versen lang zingen we samen, ik niet alleen. Dit is een lied voor iedereen. Dat zingen we samen, zeven versen lang, zingen wij samen, ik niet alleen is wil ik vrijen. Zeven nachten lang is wil ik vrijen. En met mijn lief is wil ik vrijen. Zeven nachten lang is wil ik vrijen. Met mijn lief. Maar ik weet niet met iedereen. Dus vrij ik samen. Zeven nachten lang vrij ik samen. En met mijn lief alleen. Maar ik vrij niet met iedereen dus vrij ik samen, zeven nachten lang, vrij ik samen met zijn lief. Koosje geeft les hier, hier tegenover. De dansschool zit hier eh, volgens mij 50 meter vandaan, hier tegenover dit pand. En uh, Koosje zei ons, goh, we zijn, eh, zijn zo meteen hebben we een les, we zijn even aan het oefenen. Is het leuk dat we even, dans, even langskomen? Nou, dat vonden we wel leuk, Koosje, dankjewel. Dat hebben ze, hebben, ze, hebben ze net ingestudeerd. Dit, hebben ze ingestudeerd tijdens de les die ze net hebben gehad aan de overkant hier in de buurt. Dankjewel, Koosje. Applaus! Hele spontane actie. Ja. Kijk, dat vind ik leuk. Een je in de buurt wordt een uurtje wordt er eh, iets gebedacht.